Een deel van de inwoners van Albergen zag het niet zitten en wilde daarom het hotel kopen. Wij staan niet afwijzend tegenover mensen. En zeker als je uit een, uit een gevaarlijke en zeker uit een oorlogssituatie komt... denk ik ook echt dat we met elkaar een plicht hebben om daar goed voor te zorgen. En daar zit mijn punt dat ik niet denk dat dit een plek is waar we dat goed kunnen doen. En zeker niet in deze mate. En daarom zouden wij graag ehm, de kans willen krijgen om toch dit hotel te kopen. Maar het COA dat over de opvangplekken gaat zegt dat er al een handtekening onder het koopcontract staat. Over een maand moeten de eerste mensen in het hotel worden opgevangen. Bij een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 21 mensen omgekomen. Een van hen is de imam. Het gebeurde allemaal op een druk moment in die moskee, vertelt onze correspondent. De aanslag zou zijn gepleegd door een zelfmoordterrorist. Dat meldt althans persbureau uh, eh, eh, AP. Tijdens het avondgebed dus, waarbij nou, zeker tientallen mensen aanwezig waren. Want eh, naast de 21 doden tot nu toe, volgens de politie, zijn ook in elk geval 33 mensen gewond geraakt. Daar zouden ook kinderen bij zitten. De klamp was zo hard dat ramen van gebouwen in de buurt kapot knalden. Wie als single met een modaal inkomen op zoek is naar een koophuis, kan het in bijna heel Nederland wel vergeten. Volgens de hypotheker is maar 1% van alle huizen met een te koopbord bereikbaar voor die groep. Komt onder meer doordat zij minder kunnen lenen dan vorig jaar omdat de hypotheekrente hoger is. Ik heb zin in, nu ga ik crazy. me bezig, baby. Vandaag is de Ja, vandaag kun je met je tentje knakworsten en heel veel zin afreizen naar Biddinghuizen. De festivalcamping ging vanochtend open en dat is te merken. Op de N-wegen naar het terrein staan al lange files. Het ergste is het vanaf Harderwijk. Daar sta je dik een uur stil. Het weer, dan wat wolken, dan wat zon. Kans op een buitje en mogelijk een klap onweer bij een graad of 24. Morgen begint droog, later opnieuw kans op buien.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 Het koopcontract tussen het hotel in Albergen en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al getekend. Pogingen van boze omwonenden om het pand zelf te kopen zijn dan ook zinloos. In Algerije zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen door bosbranden in het bergachtige noorden van het land. Al de hele maand breken er branden uit in het land, waardoor al ruim 3000 hectare in vlammen is opgegaan. Het aanvullen van de Nederlandse gasvoorraad voor komende winter ligt op schema. Het lijkt erop dat het doel wordt gehaald om in november 80% van de opslag te hebben gevuld.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 You take up every corner of my mind. What you gonna do now? take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. You take up every corner of my mind. I can feel you over here.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 Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Phone number one made a picnic for two. Saw you was nervous, I thought it was cool. Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agreed to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. Though. I've been on this ride. feelings I'm probably gonna hurt your feelings I'm probably gonna hurt you Boy number 12 had a look in his eye Brought up his ex and he started to cry Told me he loved me the very first night Who oh, knows? Who knows what I'm in for with Boy number I can't keep counting anymore I've been on your feelings I'm probably gonna hurt you Got a weekend in paradise And I'm probably gonna never call you I'm probably gonna hurt you I got big plans to take care of you I just need to borrow $10,000 I'm probably gonna hurt you.